heeft alleen al in Nederland voor 23 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars op basis van de binnengekomen meldingen. In Limburg was de meeste schade, daar is voor 21 miljoen euro geclaimd. Het gaat vooral om auto's, daken en ramen. Vorig jaar werd er in totaal voor maar 3 miljoen euro geclaimd. In januari 2007 veroorzaakte een storm schade voor een recordbedrag van 295 miljoen euro. In Europa is het dodental door de storm verder opgelopen. In Frankrijk vielen zeker 47 doden, twee meer dan gisteren werd gemeld. Vooral de Vendée is zwaar getroffen. In Duitsland zijn zeker zes mensen door het noodweer om het leven gekomen. Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad heeft drie afdelingen gesloten vanwege het norovirus. Bij 13 patiënten zijn verschijnselen van het zeer besmettelijke virus vastgesteld, zoals diarree en misselijkheid. Patiënten moeten op hun eigen afdeling blijven. Ze mogen wel bezoek ontvangen, maar dat bezoek moet zijn handen wassen. Het is nog onduidelijk hoe lang de drie afdelingen in het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad gesloten blijven. Het geweld in Irak is de afgelopen tijd flink gestegen. In februari kwamen 352 Irakees om het leven door aanslagen. Bijna een verdubbeling van het aantal doden een maand eerder. Zondag zijn er parlementsverkiezingen in Irak. Die worden een test voor de verzoening tussen de Soenieten... die onder Saddam Hussein aan de macht waren... en de Shiiten die tegenwoordig het land leiden. Speciaal voor de Boekenweek komt er een postzegel op de markt in de vorm van een boekje. Daarin staat een kort verhaal, geschreven door Joost Zwageman... Die schreef voor dit jaar ook het Boekenweekgeschenk. Het miniboekje, dat gewoon op een envelop kan worden geplakt, is 3 bij 4 centimeter en bestaat uit 6 pagina's. TNT Post noemt de zegel een wereldprimeur. Het weer, zonnige periode en kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 7 vanmiddag.